Uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Er moet in het nieuwe kabinet één bewindspersoon komen... die zich bezig gaat houden met de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen. Dat adviseert de nationale ombudsman Reinier van Zutphen volgens Trouw. Nu valt het schadeherstel nog onder economische zaken... terwijl binnenlandse zaken gaat over de versterkingsoperatie. Volgens de ombudsman kan één bewindspersoon dat stroomlijnen... en hopelijk ook het vertrouwen herstellen... Duizenden mensen wachten nog op versterking van hun huizen of een compensatieregeling. Roemenië voert vandaag een avondklok in en scherpt andere maatregelen aan om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zonder coronapas komen mensen alleen nog bij essentiële winkels binnen. Schoolkinderen krijgen twee weken vrij en mondkapjes worden verplicht op straat. Het gezondheidssysteem van Roemenië dreigt te bezwijken onder de vele coronagevallen. Het land kent de op één na laagste vaccinatiegraad van Europa. Honderden boeren in de buurt van natuurgebieden hebben volgens NRC onterecht toestemming gekregen om uit te breiden. Deskundigen zeggen tegen de krant dat de natuur daardoor extra schade heeft opgelopen. Boeren dicht bij natuurgebieden mogen hun veestapel alleen uitbreiden als de stikstofuitstoot gelijk blijft of daalt ten opzichte van de oude vergunning. Volgens NRC voldeed technische apparatuur die de uitstoot omlaag moet brengen niet aan de beloftes... en creëerde een rekenmodel schijnzekerheid. Acteur Alec Baldwin heeft een ontmoeting gehad met de echtgenoot en zoon van de cameravrouw die hij donderdag per ongeluk doodschoot. Op foto's is te zien dat ze samen een wandeling maken en dat Baldwin de twee geëmotioneerd omhelst. Waar de drie het over hebben gehad is niet bekendgemaakt. gemaakt. Cameravrouw Helena Hutchins overleed nadat ze werd geraakt toen Baldwin een wapen afvuurde waarvan hij dacht dat het ongeladen was.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 Er moet in het nieuwe kabinet één bewindspersoon komen... die zich bezig gaat houden met de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen. Dat adviseert de nationale ombudsman Renier van Zutphen volgens Trouw. Honderden boeren in de buurt van natuurgebieden hebben volgens NRC onterecht toestemming gekregen om uit te breiden. Deskundigen zeggen tegen de krant dat de natuur daardoor extra schade heeft opgelopen. En een Nederlandse wandelaar is zaterdagmiddag in Duitsland om het leven gekomen. De man van 69 stortte tijdens een bergwandeling zo'n 40 meter naar beneden. Het weer, het wordt een overwegend bewolkte dag met op veel plaatsen af en toe regen bij een graad of 13.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 Maar ze schreeuwde haar vader recht in zijn gezicht, hey pa als jij zo ontzettend veel van ons mama houdt, dan laat je dat verdomd slecht blijken. Ze kijkt al jarenlang zo sip, haar hele smoelwerk staat op janken. En dan vertel je mij zo doodleuk als je kan, voor haar de liefde te bedanken. Toen geef je hart niet zomaar weg te goed van vertrouwen. Toen kijkt die kerel aan en zegt: Is dat er een om op te bouwen? En ze heeft daar haar eigen duikerschool. En geen stuiver om op te zitten. Maar ze leeft een leven van haar droom. Haar lieve vader is niet meer. Maar ze ziet zijn kalme wijze ogen. Telkens, telkens weer. Toen geef je hart niet zomaar. stoppen moet met je dromen. Dat je wereld vol en smerig is. En dat je nooit heel ver gaat komen. Dat je moet waken, waken, want de toekomst is alleen voor zij die spaart. Nou, we sparen door voor morgen. En we vergeten leven is vandaag. Dus geef je hart. slecht van vertrouwen.